Renate met het NOS Journaal. In Hongarije, in de hoofdstad Budapest... hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen een geplande wet... die voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en transseksualiteit verbiedt. Volgens de betogers schendt de wet de grondrechten van kinderen en families. De partij van premier Orbán lanceerde de plannen vorige week. De stemming is later vandaag. Het verbod zou gaan gelden op scholen en in de media. Human Rights Watch noemt de wet een belediging voor de LHBTI-gemeenschap en een poging om hen onzichtbaar te maken. De man die vorige week in Canada vier moslims doodreed met een pick-up truck is aangeklaagd voor terrorisme. De 20-jarige Nathaniel Veldman wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk is ingereden op de familie omdat ze moslims waren. Hij is ook vier keer beschuldigd van moord en één keer van poging tot moord politie ging al snel naar de aanslag uit van opzet. Waarom dat was, is niet verduidelijkt bij de aanklacht. De Canadese vicepremier noemde het zeer belangrijk... dat de aanslag wordt betiteld als een terroristische daad. Eerder meldden de autoriteiten al dat Veldman voor zover bekend alleen heeft gehandeld. In Overijssel in Wanneperveen is een leegstaand eh, hotel een grote brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het rieten dak. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Volgens RTV Oost lijkt het erop dat het pand niet meer te redden is. Het hotel zou eind deze maand geveild worden vrijwilligers van een duikexpeditie zijn aangezien voor drugsmokkelaars. Ze waren het hele weekend op verschillende plekken in de Noordzee afval aan het opduiken. Toen ze gisteren weer terug wilden varen naar Vlissingen... werd hun schip door twee politieboten klemgevaren en geënterd... door een zwaar bewapende politieeenheid. De kustwacht dacht dat de duikers cocaïne van een ander schip uit het water opdoken.